Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Joe Biden heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Onder meer persbureau AP kende Pennsylvania toe aan de democraat... die daarmee meer dan de 270 benodigde kiesmannen zou hebben. Biden zei in een eerste reactie dat hij zich vereerd voelt. Ook beloofde hij een president te zijn voor alle Amerikanen... of ze nou wel of niet op hem gestemd hebben. Zijn toekomstige vicepresident Kamala Harris deelde op Twitter een video... waarin ze met Biden belt. We hebben het geflikt, Joe, zegt ze op de beelden. Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi noemt de winst van Biden een mandaat voor actie. Ook oud-presidentskandidaat Hillary Clinton reageert verheugd. De kiezer heeft gesproken, zegt ze. Volgens Clinton hebben Biden en Harris samen geschiedenis geschreven. Vanuit het republikeinse kamp klinkt ook een felicitatie van Jeb Bush... die het vier jaar geleden aflegde tegen president Trump als kandidaat voor de Republikeinen. Ik zal bidden voor u en uw succes, schrijft Bush aan Biden. Vanuit het buitenland komen de eerste reacties binnen op de overwinning van Biden. De Britse premier Johnson feliciteert Joe Biden en Kamala Harris met de overwinning die hij historisch noemt. Ook de Canadese premier Trudeau heeft zijn felicitaties overgebracht en spreekt van een unieke relatie tussen de twee landen en zegt dat hij er naar uitkijkt om samen te werken met Biden en Harris. Volgens president Trump zijn de verkiezingen nog lang niet voorbij... en heeft de democraat in werkelijkheid geen enkele staat gewonnen. Komende maandag stapt Trumps team naar de rechter om de verkiezingsuitslag aan te vechten. Hij beweerde de afgelopen dagen vaker dat er wordt gefraudeerd met de verkiezingsuitslag zonder daarvoor bewijs te leveren. Het weer vanavond en vannacht helder en fris. Minima tussen 2 en 6 graden. Met lokaal kans op mistbanken en vorst aan de grond. Morgen eerst volop zon, later vanuit het zuiden meer bewolking. Het is erg zacht met 14 tot 18 graden.